Waterwalgemoed met het NOS-journaal. De remmen van de Spaanse bus die gisteravond verongelukte werkte niet, zegt de chauffeur. Daardoor zou de bus van een helling zijn gereden. Of die bewering klopt is onduidelijk. Technisch onderzoek heeft nog geen duidelijke oorzaak opgeleverd. Bij het ongeluk in de buurt van de zuidoostelijke stad Murcia kwamen zeker 14 mensen om het leven. 10 mensen raakten zwaar gewond en er zijn 18 lichtgewonden. De buschauffeur is aangehouden op verdenking van moord, mishandeling en roekeloos rijgedrag. Hij had geen alcohol of drugs in zijn bloed. De berging van wrakstukken van vlucht MH17 is uitgesteld. De verwachting was dat de berging van het vliegtuig in Oost-Oekraïne morgen zou beginnen... maar de leiding van de separatisten in Donetsk zegt dat dat niet doorgaat. De reden is onduidelijk. Mogelijk is het door gevechten in de omgeving niet veilig genoeg in het rampgebied. Wanneer de berging nu wel begint is ook onbekend. De Onderzoeksraad voor Veiligheid wil de wrakstukken naar Nederland halen... voor een reconstructie van het rampvliegtuig. De Palestijnse eenheidsregering van Hamas en Fatah is verder onder druk komen te staan... door ruzie over de herdenking van Yasser Arafat. De Palestijnse leider van Fatah overleed dinsdag tien jaar geleden. Hamas heeft een herdenkingsdienst in Gaza afgelast, naar eigen zeggen om veiligheidsredenen. Fatah zegt dat de herdenking van Arafat doelbewust wordt geboycott. Een veiling in Beverly Hills van honderden spullen van beroemdheden... heeft in totaal ruim 2,5 miljoen euro opgeleverd. Een van de topstukken was een zwart jasje... dat zangeres Madonna in een film droeg... en op de veiling ruim 2 ton opleverde. Verder werd een gouden shirt van Michael Jackson voor 41.000 euro afgehamerd... en een rond brilletje van John Lennon voor 20.000. De spullen op de veiling kwamen van fans en verzamelaars. Het weer nog. Vanavond en vannacht is er kans op wat lichte regen. Morgen eerst nog veel wolken en kans op een bui, maar later meer zon. Het wordt dan zo'n 12 graden. Dit was het NMS Short. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat een file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Diemen Noord en Muiden van 4 kilometer. Op de A12 Utrecht richting Den Haag bij Knopend Lunette 2 kilometer door werkzaamheden. Op de parallelbaan staat richting Den Haag op de A12 tussen Knopend Lunette en Kanaleiland 3 kilometer file.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 Give me the bomb so I can blow off the sun. MTV, the comedy man, expedition, aka man. Terrorizing the vision. So listen, I'm hard as stones, the hell with Shannon, the cannon. I'm shooting fat loads for Armageddon. I'm nifty, the fans part 350.